sinds er een extra besmettelijke versie van het coronavirus opdook. Bij tankstations, op parkeerplaatsen en gewoon langs de weg... overal staan vrachtwagens stil. Inmiddels zo'n 1500, ook deze chauffeur. Iedereen die, die gaat eh, zijn laatste inkoop doen. En vanwege de brexit komt er in één keer heel veel goederen gaan er in één keer naar de overkant. Al weken chaos. Frankrijk zet de grenzen vanaf morgen weer een beetje open, maar alleen voor mensen die negatief zijn getest op corona. Daarom worden er nu coronatests uitgedeeld onder de chauffeurs. Het kabinet trekt de portemonnee voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Ouders die ten onrechte werden weggezet als fraudeur krijgen 30.000 euro. Deze moeder uit Groningen kon het haast niet geloven. Ik ben eh, een groot gedeelte is bij eh, ben ik gewoon geholpen. En ehm, ja, ik kan het restje schuld wat ik nog heb, eh, zeg maar, hiermee ja, wegwerken, zeg maar, zodat ik ook echt ehm, ja, opnieuw kan beginnen eigenlijk. De komende maanden krijgen de ouders de vergoeding uitgekeerd. Nederland en Sint Maarten zijn het eens over een steunpakket om het eiland door de coronacrisis te helpen. Het pakket bestaat uit 30 miljoen euro en er komt 30 miljoen euro voor de bouw van een nieuwe gevangenis. En dan nog iets positiefs vanuit een ziekenhuis. Een bijzondere bevalling in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Kelly van 34 mocht zelf de baby uit haar baarmoeder halen tijdens de keizersnede. Normaal moet je dan als moeder stil blijven liggen, maar Kelly mocht zelf helpen. En dat ging goed. Dit zou beter zijn voor de band tussen moeder en kind, omdat het babytje snel op de borst ligt. Het is een jongetje, Guus heet hij, en moeder en kind maken het goed. Dan het weer nog.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 I wonder what it's like to be my friends. Hope that they don't think I forget about them. I wonder said I was a saint. I wonder when I cry into my hands, I'm conditioned to kerstfeest bij je thuis.